Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gom van Strien begint vandaag aan zijn klus als verkenner. Hij gaat bekijken welke partijen er mogelijk met elkaar willen samenwerken in een nieuw kabinet. Hij gaat als eerste praten met de grote winnaar van de verkiezingen, de PVV, zegt verslaggever Wilco Boom. Maar ook met eh, Timmermans van GroenLinks PvdA... met Jezel Guus van de VVD en met Jetten van D66. En nou denk je misschien, waar is Pieter Omtzigt in dit rijtje? Want verkenner van Strien zou toch van groot naar klein... met alle partijen gaan praten en dat klopt ook. Maar eh, er zit geen politiek verhaal achter, althans voor zover dat nu lijkt. Uh, Omtzigt kan nu een dagje langer bijkomen in zijn woonplaats Enschede... en komt dinsdag op de koffie of thee bij Van Kenner van, van Strien. Dat wordt waarschijnlijk een flinke klus om een coalitie te vinden die een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Vorige week zei de VVD al niet in het nieuwe kabinet te willen... maar alleen te willen helpen met gedoogsteun. De problemen bij de bagageafhandeling op Schiphol zijn nog altijd niet opgelost. Werknemers van een afhandelaar zeggen dat de werkdruk zo hoog is dat veel mensen zijn vertrokken. Vakbond FNV zegt dat er ongelukken gebeuren als de werkdruk te hoog is en dus moet er wat veranderen. Een oplossing zou kunnen zijn om afspraken te maken over een minimumbezetting. En als er te weinig mensen zijn, dan laat je die kist, dat vliegtuig gewoon maar even wachten. Of dan krijgen die mensen hun bagage later. Bagageafhandelaren ontkennen zelf dat de werkdruk tot onveilige situaties leidt. En mensen die gisteren de wedstrijd Everton-Manchester United zaten te kijken... hebben waarschijnlijk het doelpunt van het jaar al gezien. United-speler Carnacho scoorde al na drie minuten met een spectaculaire omhaal... was te zien bij Viaplay. Talo met een eerste voorzet en ho, -ho! Garnacho! Ongelooflijk! Ho, ho! Kunstzinnig! Manchester United won mede door die omhaal met 3-0 van Everton. En het weer nog. Natterheid in alle soorten vandaag. Regen, motregen en natte sneeuw. Vanmiddag en vanavond kan het in het oosten en midden ook een beetje wit worden. Het wordt 3 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is een drukke spits. Dagelijkse files zijn langer dan anders door de regen. Vooral op de A9 moet je veel geduld hebben... want daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rottepolderplein. Van Alkmaar naar Amstelveen ben je daardoor ruim een uur langer onderweg. Er zijn twee rijstroken dicht loop loopt daardoor ook helemaal vast op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Tussen de knooppunten Beverwijk en Velzen heb je bijna een uur tijdverlies. Op de N203 sta je 20 minuten in de file van Alkmaar naar Amsterdam... tussen de aansluiting met de A9 en Krommenie. op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam heb je bij Zaandijk ook nog eens ruim een half uur vertraging... Op de N242 doe je er ook ruim een half uur langer over van Middenmeer naar Alkmaar...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 Wacht even, ik kan je niet verstaan, sorry hoor. Zet die muziek even wat zachter. Wat is er gebeurd? Nee. Hé jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor klopt daar zachtjes tegen het raam. is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u uh, kabouterplop? voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het uh, eh, Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn weer mee bezig.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 Want oom Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei maar eens, waar is die helikopter dan, oom Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, dat zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. Twee, niks. Drie, niks. Vier, niks. Vijf, ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al, die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk penenuien? Nou, dan zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een mijter op en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet.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 Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Sinds vandaag is er een landelijke strategie tegen kanker. Meer dan 100 organisaties hebben hun expertise gebundeld... en 20 doelen vastgesteld voor onder meer preventie, erfelijkheid en behandeling. PVV-senator Gom van Strien begint vandaag met zijn verkenningsgesprekken en praat de komende dagen met alle politieke partijen... om te kijken welke regeringscoalities mogelijk zijn. De verwachting is dat hij over ruim een week verslag uitbrengt aan de Tweede Kamer. Het weer, veel regen vandaag. In de middag en avond in het oosten steeds vaker natte sneeuw of sneeuw.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 Maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakte hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje. Nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op.